But say my baby, no, day to me bad. Put your heart inside mine. might be mine this time Take time, same time Make we know they waste time Girl, I never lie You already know I'll be, be honest trying to get down.